Ik heb voor jullie natuurlijk weer heerlijke muziek en ook nieuwe muziek en onbekende muziek van onbekend talent. Ik ben er deze middag van thee tot bier met muziek, maar ook de gebruikelijke vaste donderslagrubrieken. Ik ga zo meteen even bellen over 10 minuten en dan heb ik weer even Replica aan de telefoon voor nieuwe sluiers en tips en hints. En dan probeer ik eh, weer wat los te peuteren over zijn fabuleuze plaatkeuze. En die hoor je natuurlijk straks om half bier. En vandaag is hij er ook weer. Eh, er is weer een plekje vrij voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verliet. Daar heb ik het over. En is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En er is wat uitgelekt. Eh, de sleutelwoorden zijn Mercedes, achterbaks of achterbak en overgewicht. Nou, over welk eh, type hij dan heeft, dat weet ik niet. Maar om half drie kun je het allemaal van Theo zelf horen. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, genoeg verteld. Het is weer tijd voor muziek in deze donderslag. En de eerste plaat van deze donderslag is John Mayer en die heet Something Like Olivia. is taken, but a like can be found from time to time. Yeah, is taken. But a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. There's only one man in this world chance to sleep with her by his side. I'm thinking something like Olivia could keep me. klik, misschien nog nooit van gehoord. En dat nummer dat heet Delicious. Luister er eens even naar, want het is echt leuk om te horen. chili, chocolate, sweet, cheese, green, coffee good delicious. Until is 15 eh, november en uh, we schieten alweer lekker op. We gaan richting de kerst, maar zover zijn we nog niet. Eh, het is eerst nu tien over twee. En dan gaan we praten met Rob Ricard. En die heb ik aan de andere kant van de telefoon. En dan hebben we het over zijn platenkeuze, zijn fabuleuze platenkeuze. Maar deze keer natuurlijk de tip van de sluier. Goedemiddag. Goedemiddag, maar ik zit aan de andere kant van de lijn, niet aan de andere kant van de telefoon. Oh. Ja, dat moet ik even goed zeggen, want misschien ik het luisteraars in de war, voor zover ze dat niet eh, sowieso al raken. Eh, wat is het verschil? Mm, aan de andere kant van de telefoon, dan zou ik waarschijnlijk eh, bij jou met mijn oor tegen jouw oor zitten en die telefoon daartussenin. Oh, op die manier, ja, zou ik het ook zien. En de andere kant van de lijn, dat is dus van die, die, draad, hè, aan de andere kant van internet, hè, want het gaat allemaal via internet tegenwoordig. Nou, dus ik zit daar aan de andere kant van het internet. Kan overal zijn. Gaat het bij jou via internet? Telefoon? Nee, bij mij niet. Ik ben nog ouderwets met ja, een, ik ook. draadje. Ik, ik ook, dus eh, dat gaat oh, dan gaan we eh, via draadjes. Dan ja, via draadje. aan de andere kant van de lijn. Ja, wie hangt er aan de andere kant van het draadje? Ja. Ja. Dus nu... Meligheid troef. Dat was de tip. Wat? Wie zit er aan de andere kant van het draadje? Dat, is, de, dat is de tip. Nee. Oh, oh, oh oké. De tip is, ik ben zeer benieuwd. Hij deed vroeger mee bij Jetro Tull. Ehm, en nu doet hij voor zichzelf. Eh, solo neem ik aan dan. Ja. ja. En... Nou, trouwens, ik weet niet of hij het nog doet. Want het is al twintig jaar oud, het, eh, het eh, LP die ik opgevist heb. Oké, en hij, is een, hij is een zanger? Nee, helemaal niet. Hij is een, een rockmuzikant. rockmuzikant, maar hij zingt niet. Uh, jawel, maar bij Jet Tull was hij wel gitarist. Ja, oké, nee, dat snap ik. Maar, ehm, maar hij, er zijn, hij, heeft gewoon een nieuw bandje opgericht en er doen heel veel mensen mee. Heel veel mensen okay. mee. Tenminste, de... ik hoor heel veel stemmen. Dus de keywords voor de googelen zijn uh, eh, Jethro en, eh, ja. en, en gitarist. En eigen band. Eigen band. Oké. laten we een muziekje draaien. Dan spreek je straks om half bier. Ehm, ik heb hier, dat eh, vind ik leuk om te draaien, dat heet Southern Culture on the Skits met Soul City. Oh, nou, ken ik helemaal niet. Nou, gaan we daar naar luisteren. Ik eh, spreek je straks om half uur. Ja. It don't matter if your wig's on straight, if you show up early and you're potted too it's soul, city, soul, city. mosquitoes are big, but the women are bigger. And them look like winners. Rolled up, huffed up by the knees. They got the party dress on. Can you smell my breeze? Middag hier in Donderslag op Radio 501. Ik ben er tot 4 uur. En eh, we zijn lekker op weg hoor. En eh, een van mijn grootste eh, favorieten op gitaargebied als gitarist is Buddy Willington. Hij komt uit Texas en daar speelt hij de sterren van de hemel. Dit is Deadwood and Wire. You know I just couldn't sleep a wink last night Too worried what the others might think. If I arrived at the joint with an axe sporting points, painted polyurethane pink, looking like a Picasso or Dolly, there'd been a few rounds with Mohammed Ali. Flashing LEDs, electric tuning keys, endorsed by some six string Spengali. I knew I had to have some deadwood. Deadwood magnet switches, soldering wire. something straight off of Leo's workbench. Both Lover McCarty and Lennon McCartney inspired. So I sold that old Jackson on eBay. I headed for the guitar store. Just find a foolish fixation for a Fullerton fender, fashioned in 54. Now, the guy behind the counter was distant. He just kind of stood there looking bored. Thinking a mere mortal like this, he ain't on my client list. I got stuff this clown could never afford. 'Cause I'm dealing in deadwood. The kind Eldon played with the Playboys long before Jimmy ever set it afire. but I never could get. That old hillbilly twang or the whole Bigsby thing, and I could never work a thumbpick like Chet. I sauntered over to the Michigan Maple, the curly gates of 3D flame. But I could pay off the house and buy another down south before I could ever buy into that game. I had about enough deadwood. The whole thing's beginning to raise my ire. fender's nice, but considering the price, I, I think I sound about the same on a squire. got a man. dress. The lady then she covered me in roses. Well, she blew my nose, and then she blew my mind. torn blue. wereld draait door recordings. Live opgenomen in Paradiso. Dit was Lee Towers en die speelde Hanky Tonk Woman van de Rolling Stones. De Rolling Stones noemen het Hanky Tonk Women. En eh, hij zingt Hanky Tonk Woman. Dus even wennen als je de originele versie gewend bent. We gaan naar Stevie Winwood. Daar hebben we al een tijdje niet meer van gehoord. Maar ik wil toch weer eens een keertje wat van hem draaien. Dit is een heel mooi nummer. En dat heeft hij volgens mij samen met eerder Clapton op de plaat gezet. Als ik het me niet vergis. En het nummer heet I'm Not Drowning. can see somehow cold comfort in the broken tree. to meet the boss. groep en later van Traffic. En heb ook meegespeeld met Jimi Hendrix in Voodoo Child. En dan speelt hij eh, het Hammond-orgel in de Voodoo Child eh, Reprise, volgens mij. Ja, er zijn twee versies van. De Voodoo Child en de Voodoo Child Reprise. Maar dan moet je het eventjes eh, op Electric Light Lady uh, bekijken, beluisteren. Heroes, Nico Dijkshoorn van de recordings van... I will be king, and you, you will be queen. And nothing will drive him away. We can beat them just for one You, you can be me. I drink all the time. Cause we love us. And that is a fact. Yes, we love us. And that is death. And nothing us together, we can steal time just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes just one day. We can be heroes, girl, you and I, just one day. We can be heroes, just one day. door Recordings Paradiso. Dit was eh, Nico Dijkshoorn met een, nummer van eh, eh, David Bowie was het. Heroes. Nu op Radio 501. Blablablog, blablablog, van Theo Verriet. Blablablog.nl, 15 november 2012. Jij beste bestuurster van de grijze Mercedes SLK. U kent mij misschien niet, maar ik u des te beter. In mijn ogen bent u een oneerlijk achterbaksmens met overgewicht. Uw zwarte kleding hangt als een tent om u heen en die uilenbril doet u toch al niet al te knappe gezicht zeker geen goed. Wanneer we elkaar ontmoet hebben, vraagt u zich nu af, dat weet u niet meer? Het was vrijdagmiddag. Ik zat in de raamopening te genieten van het uitzicht. Nu stapte een nieuwe Mercedes en wilde wegrijden. Ondanks dat er een zee van ruimte voor uw auto was, vond u het nodig om eerst achteruit te steken. Sukkel die u bent, want door deze actie reed u een geparkeerde fiets aan die omviel en tegen mijn scooter terecht kwam. U stapte uit, liep naar de scooter, stopte voor de grap uw vingers in uw oren tegen de herrie van het scooteralarm, iedereen lachen en keek of er geen schade was. Althans, ik dacht dat u dat deed. Daarna zette u de fiets weer recht, lachte nog even naar de mensen en reed weg. Toen vond ik u nog een aardige mevrouw, moet ik eerlijk toegeven. Misschien een beetje onhandig en zeker geen goede chauffeuse en oké, ook wel iets te dik en slecht gekleed, maar echt niet onaardig. Toen ik later die dag zelf even bij mijn scooter ging kijken, vond ik u echter helemaal niet zo leuk meer. U keek inderdaad of er niets beschadigd was en u lachte opgelucht. En u zette de fiets weer recht en reed weg maar wat niemand had gezien was die deuk en enorme kras die de vallende fiets op de scooter had gemaakt. En u maar lachen en vriendelijk kijken. Nee hoor, niks aan de hand. En ik in mijn raamopening maar denken dat u een aardige, alleen maar iets dikke en slecht geklede vrouw bent. Die vingers in uw oren, die zou er voor straf vast moeten blijven zitten. Achterlijk krenk dat u bent. Waarom zeg ik eigenlijk nog u tegen jou, jij stom kutwijf? Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. We blijven dicht bij huis. Uit Horen komt Ben Saunders. En van zijn nieuwste cd is dit Sunday Driving. Sunday Driving. Just circling around on an old stretch of town. Not quite arriving. Are you still feeling mad cause of me being bad? I was only trying to pull you back into my heart. You said we're dying. I will stand in your way. If you leave right now, you blend my heart. I'll beg you to stay. Just keep driving. to save, though I left it too late. Sunday driving. Our weather's changing. It was once looking bad, but I'm glad to report there's a high arriving wipe the rain from your cheek. Let's chill for a week and stop surviving. We live how this used to be. She said we're dying. I won't stand it way. If you leave right now, you blend my heart. I'll beg you to stay. Just keep driving, and I'll stand it way. If you really to save, though I left it too late. So tired of fighting, I'm trying to brighten up the day, and it's not easy, but it's much harder to leave you this way. So I am asking. driving. I won't stand in your way. If you're really gonna break the thing I'm desperate to save, do I left it too late? I won't stand in your way. If you leave right now, you'll blend my heart. I'll beg you to stay. Oh, I left it too late. Sunday driving. speciaal liedje voor de zondagsrijders Sunday Driving van Ben Sonders van zijn nieuwste album. En eh, Ben Sonders die komt uit Horen zoals ik al gezegd had. En daar komt Radio 501 ook vandaan. Wij zenden uit vanuit Horen, maar wel over de hele wereld via het internet. Uh, Stevie Ray Vaughan, die hoor je nu op de achtergrond. Die is geboren op 3 oktober 1954 en is overleden op 27 augustus 1990. Hij is verongelukt tijdens een helikoptercrash. Steve Ray werd 35 jaar. Dit is Couldn't Stand the Weather. en Ringo, de Fab Four uit Liverpool, England, de Beatles. En vandaag speelden zij Taxman van het album Revolver, opgenomen in het voorjaar van 1966. This is Radio 501, your number one station. Oh your number one station. We zijn nog steeds bezig met donderslag. Ik ben er tot 4 uh, eh, uur. Het is tijd voor een hele mooie plaat van John Mellencamp. En eh, we spreken waarschijnlijk uit John Mellencamp. Eh, ik zeg John Mellencamp. Eh, dit nummer dat heet Paper in Fire. So she chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectations, her dream burned up like paper and fire, paper and fire, sticking up the ashtray. that's all a city life requires. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up. noche al wel aardig naar de klok van drie uur. Zoals ik dat niet mag zeggen, want de klok is van niemand. Dus ook niet van drie uur. Je hoorde net eh, John Mellencamp. John Mellencamp. En nu hoor je de Rolling Stones uit 1969. Ja, dat is een mooie tijd geleden. En dat eh, nummer dat, eh, gaat over het zoeken naar een schuilplaats. En zij hebben daar de titel aan gegeven. Kimme Shelter. je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Crooked Smile van Kantor Tsar Collective. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopguru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Ik ben Joop en ik heb artrose. Dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt, maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid.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 de hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. En dan heb ik het over het eerste uur van donderslag. Maar ik ben er nog tot bieruur uh, voor jullie. En ik heb tot bieruur nog goede muziek. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob En de muziekagenda. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van In Excess, een Australische band die er na 35 jaar mee stopt. De bekendste hit was toch wel Suicide Blonde en die hoorde je als eerste plaat. En de donderist die komt ook eh, vandaag weer langs als derde plaat van het tweede uur zoals gewoonlijk. Maar eerst nog muziek van Leona Filippo. En die eh, doet mee aan de Voice of Holland. En een prachtige vertolking heeft ze eh, van I Just Want To Make Love To You.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 Fading Away van Hans van Lier. De donderdisc. Red hot circles in the ocean at dawn. van eh, Hans van Lier. De donder is van vandaag. We gaan naar Ben Taylor, de zoon van uh, ja, James Taylor. Hè? Het nummer heet Bartender Blues. Well, I'm just a bartender. I don't like my work. But I don't mind the money at all. See lots of bad cases. Lots of sad faces folks with their backs to the wall. Well, I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky tonk angel to hold me tight from slipping away. Where smoke fills the air in this honky tonk bar. And I'm thinking about where I'd rather be. But I burned all my bridges, I sank all my ships. I'm stranded at the edge of the sea. And I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky tonk angel to hold me tight from slipping away. I can light up your smokes, I can laugh at your jokes, I can watch you fall down on your knees. I can close down this bar, I can gas up my car, I can pack up veil in my keep. But I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky tonk angel to hold me tight and keep me from slipping away. from slipping away. Dat is Ben Taylor. En je hoort ook wel een beetje aan zijn stem dat zijn vader James Taylor is. Dit is Home Again van Elske de Wal. De wereld draait door recordings. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. And I really need someone to talk to, and nobody else knows how to comfort me tonight. Snow is cold. But I won't be happy till I see you alone again. Until I'm home again and feeling right. happy till I see you alone again. Until I'm home again and feeling right. But till I'm home again and feeling right. Till I'm feeling right. Sounds of the Nation. De Radio 501 Flashback. De Radio 501 Flashback is vandaag in donderslag van de Jeff Healy Band en heet Hell to Pay. dream. Now when your whole little world seems to be in a state and you think you may be losing your mind, just remember the people who only can wait for happiness they never will find. And you know problems come and problems go. This is something you should know. feeling like there's nowhere to turn. Just remember the world that you don't know about and all the lessons that you can learn. Cause you know problems come and problems go. This is something you should know. There's people in the world today. single van, uh, van Velzen, samen zijn vader. Sing, sing, sing. It started with a simple melody Right there from the heart While driving in his car And when I learned to sing in harmony I fell into a dream I had a before. You told me just to sing and not think anymore. Sing, sing, sing. zijn jeugd toe. Hij is begonnen met zingen samen met zijn vader. Samen de nummers van de Beatles meezingen in de auto. Robert Randolph en Family Band. Samen met Eric Clapton deze keer. Jesus is just alright. is just alright. Ik heb het nog niet bij de EO gehoord, wel bij Radio 501. net in donderslag. Uit Rotterdam komt De Kik en dit nummer heet Luchtballon. De in de krant vertellen mij dat alles naar de kloten gaat. De ondergang die komt steeds dichterbij, als zoiets überhaupt bestaat. En de weerman zegt... stem ik mee. In appels ga ik vermoord. En even val ik stil en ik denk nee. van Rob Ricard. Luisteraars, op mijn klok is het eh, inmiddels half bier. Dan is het waarschijnlijk op jouw klok ook half bier. En dan heb ik Rob Ricard aan de lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze. Hallo! En eh, hier uit Studio 11 leggen we dan altijd weer even contact. En dan willen we weten wat het is geworden. Want iedereen heeft natuurlijk zitten googelen in de afgelopen anderhalf uur. Eh, Rob, wederom... Goedemiddag. wederom, ja, ik zit, welkom. Ja, welkom. Ik denk, hoe zou ik dat zeggen? Welkom of zo. Ik nou. vind welkom wel leuk klinken. Eh, welkom. Ehm, de platenkeuze, daar ging het om. Daar gaat het om. Ja, heb je hem gevonden? Ik heb er geen tijd voor gehad. Jezus. Nou, het is eh, Martin Lancelot Bar. Dat, dat komt toch... een mooie Engelse naam, hè? Martin Lancelot Bar. Dus dat van de, hoe heet het? Van die van, van de ronde tafel. <laughs> <laughs> ja, misschien heeft hij ook een ronde tafel, dat zou kunnen. Nee, Lenslot was een uh, ridder van de ronde tafel. Ja, dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Weet je trouwens ook waarom die, eh, even een quizvraagje, weet je trouwens ook waarom die tafel rond was? Nee. Eh, ze wilden allemaal gelijk aan elkaar zijn. Oh. En als je iemand aan het hoofd van de tafel zet, is dat meestal ook meteen het opperhoofd. Oh, het is lastig aan een ronde tafel op het hoofd zitten, ja. Ja, en eh, daarom was het een ronde tafel. En daarom uh, was de ridders van de ronde tafel, omdat oh. ze allemaal gelijk, uh, waren, gelijkwaardig waren. Goed slim. Ja, wel hè. Maar goed, daar gaat het allemaal niet over. Het gaat om een, een rockband. de plaat was 20 jaar geleden. En eh, hij komt uit Jetro Tool en hij speelt gitaar en hij zingt er geloof ik in zijn eigen band ook nog een beetje bij. En hij heet Martin eh, Lancelot Bar, maar de band, dat eh, weet ik niet, de bandnaam. Nee. Jij ook niet? Nee, nee. Nee, nee, het lijkt er dus op dat hij dus... Ehm, of is dit de naam van de band? Martin Lancelot Bar? Nou, Martin Bar heet het, ja, de band. Maar zo heet hij ook. Oké, dus hij is gewoon naar hem vernoemd, die, die, die band. Ja, maar het zijn er het is een heel gezelschap. Klinkt wel leuk. Het is een beetje bluesachtig hoor. Er staat hier wel rond. Oh, geen eh, gospel dus? Nee, daar zijn we wel mee klaar hè. Ja, <laughs> <laughs> nou ja, goed, je zat even in die hoek. Nou ja, we hebben alles al verklapt. Ehm, ik weet niet van welke LP het komt en zo. Maar dat ga je natuurlijk allemaal eh, vertellen in de aankondiging van deze plaat. En, eh, misschien moeten we dat maar even doen. En dan ga ik die plaat voor je starten. Nou, dan gaan we nu luisteren naar Martin Barr met het nummer Too Tired van de LP A Summer Band uit 1992. Oké, nou, spreek je volgende week weer. Tot volgende week. De platenkeuze van Rob too tired to shake. I got to book of hand. dat was de platenkeuze van Rob Ricard. We gaan naar Dennis Kolen, die komt uit Nederland, van zijn nieuwe album. Dit heet Take Me Down. gelijkgestemde zielen. Het wordt de kielen, kielen door die vierkante wielen. Je staat erbij stil, dit is niet wat je wilt. Wordt er een traan aan verspild, of maak je verschil? Huh? Ah. Ik zorg wel voor mijn eigen. De rest kan het bekijken. Oh, oh, oh, oh, oh. Niets dan gezegd. Ligt het aan jou of ligt het aan mij? Of aan ons allebei? allebei. ben ik jou liever kwijt dan rijk. Ja, het tsunami maakt me somber. Domper na domper, je ziet de crisis gedonder en je hoopt op een wonder. Zo wil je niet leven, je excuseert je te vaak. Je hypotheek is te hoog, je buurvrouw is een draak. Alles oh, lijkt een herhaling, een slechte vertaling om maar te zwijgen over boekenprijzen voor een pond Ik zorg wel voor mijn eigen. De rest kan even kijken. ons allebei. Aan allebei, oh, oh, oh, oh, niets dan gezellig. Eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rijk. Mevrouw zeurt aan mijn kop met gelullig gezeik. Ik denk pleur nou eens op, maar ze heeft ook gelijk. Ik ben te lui en te lomp en mijn mond is te groot. Mijn daden te klein voor alles wat ik beloof. Ze heeft mijn koffers gepakt, ze staan al klaar op de stoep. Nu kun je gaan, klootzak, dat is wat ze roept. Jij zorgt maar voor je eigen. Wat stond ik dom te kijken? Oh, oh, ah, oh, oh, niets dan gezeik. Ligt het aan jou of ligt het aan mij? Of aan ons allebei? Aan allebei, zeg, ben ik jou liever kwijt dan rijk. Adios. eerlijk gezegd, ben ik jou liever kwijt dan rij. De mazzel. Eerlijk gezegd, ben ik jou liever kwijt dan rijk. Ja hoor. Stevie Ray Vaughan nog een keer. Dit nummer heet Texas Flood. Dat gaat over de overstroming in Texas een aantal jaren geleden. 15 november heb ik weer een nieuwe donslag muziekagenda. Pak pen en papier eh, voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik de agenda nu aan jullie vertellen. Op donderdagavond 15 november kun je naar Eefje de Visser. Ze heeft een theatervoorstelling in de Rabozaal van de Melkweg in Amsterdam. De zaal is open om half acht en de aanvang is om acht uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 24 november 2012 kun je naar de CD-release party van de nieuwe CD van de John F. Klaver Band. Locatie De Duiker in Hoofddorp en op 1 december spelen zij in Wijkbeduursteden op het festival Blues in Wijk. Op 25 eh, november speelt Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart en mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 30 november treden de tips op met zangeres Elsa Beckman. En dit is in het eh, voorprogramma van Rylan en de Bombardiers. Locatie Manifesto in Hoorn. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansen op in Paradiso Amsterdam. Op zaterdag 15 eh, december kun je naar John Mail. Hij treedt op in de Metropool in Hengelo. Deur open om half acht en aanvang is half negen. Meer informatie op www.metropool.nl op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 15 eh, november 2012. En als je agendetips hebt eh, voor de periode na 22 november... stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Deze keer de Black Keys. En zij treden op op 3 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gold on the ceiling. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja de wandklok hier in Studio 11 is het alweer bijna 4 uur. En dat betekent dat aflevering 135 van Donderslag weer in de geschiedenisboeken wordt bijgeschreven. We gaan om 4 uur Studio 11 afsluiten en dan schakelen over naar de centrale Radio 5 1 studio. Naar mijn radiocollega's en vandaag zijn zij er ook weer voor jullie op deze Radio 5 Lane Daverende Donderdag tot spookuur. <laughs> En deze week en de week na kun je mij weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor gewoon een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je ook deze hele week bevinden vinden op wwwradio en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. Ga erheen en we waarderen het enorm als je klikt op like. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen van deze donderdag. Eh, ik bedank mijn radioteam weer voor de medewerking aan deze donderslag van 15 november. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor jullie aandacht. We schakelen naar de piepjes over naar mijn collega Lucien Greefkens... die zich nu in de startblokken gaat hijsen voor zijn programma Afternoons... met erin weer een nieuwe platenkast van... en wie oh wie komt er nu met zijn platenvracht binnen? Nou, blijf lekker luisteren. Je hoort het natuurlijk straks allemaal van mijn collega Lucien. Ik eh, ben de volgende week niet. Dan neemt Arwin Tamminga het van me over. Maar donderslag is er volgende week wel met Arwin dus. En dat op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot zover, tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the end... <sighs> Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. hey. moeten de mensen wel denken.